zoek een meisje dat met me gaat vissen. vrouw is u misschien vrij? Ik zou die sport voor mijn geld willen missen. Gauw van die liefhebberij. Ik wil u het hengelen zonder mankeren. Vlug en op gunstige voorwaarden leren. Trouwens, als u zich laat zien bij de sloot, springen de visjes verliefd in uw schoot. Meisje, ga je mee vissen? Moet verrukkelijk zijn. Al je zorg en je leven verdwijnt, waar het zonnetje vrolijk schijnt. Weet een plekje, daar zitten wij met z'n tweeën. Meisje, ga je mee vissen? Zeg toch ja, ga mee. Wees verstandig en ga mee naar buiten, trek er eens fijn tussenuit. Waarmoedjes loeien en vogeltjes fluiten, krijg je een blozende huid. Ver van de stad en van s mensen gejengel, pak dus een kanis, een soer en een hengel. Ik heb wel geen auto, maar dat zegt toch niets, want ik neem de hele bubs achter op de fiets. Meisje, ga je niet vissen, het moet verrukkelijk zijn. Al je zorg en je leed verdwijnt, waar het zonnetje vrolijk schijnt. Weet een schitterend plekje, daar zitten wij met z'n tweeën. Meisje, ga je mee vissen, zeg toch ja, ga mee. schitterend plekje. Daar zitten wij met z'n twee. Meisje, ga je mee vissen? Zeg op jou, ga mee.